4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het DNA in de moordzaak van Nicole van der Hurk wordt opnieuw onderzocht. De rechtbank in Den Bosch wil dat omdat er geen compleet DNA-profiel kan worden gemaakt. Daardoor is er geen volledige match mogelijk, zegt de advocaat van de verdachte, de G. Die ontkent dat hij de moord heeft gepleegd. Nicole verdween in 1995, ze was toen 15 jaar. Anderhalve maand na verdwijning werd haar lichaam in de bossen gevonden. De Franse luchtmacht heeft verschillende verkenningsvluchten uitgevoerd boven Libië. Het blijkt uit een document van de Franse regering. In november vlogen Franse gevechtsvliegtuigen onder meer over gebied dat in handen is van islamitische staat. Tot nu toe bevestigden de Fransen steeds niet dat zij missies uitvoerden boven Libië. De Franse regering zegt nu dat er meer verkenningsvluchten zullen volgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry acht het mogelijk dat de gematigde Syrische rebellen in de strijd tegen IS samen optrekken met het Syrische regeringsleger. Tot dusver heeft de Amerikaanse regering steeds gezegd dat dat niet zou kunnen zolang president Assad aan de macht is. Kerry voegde eraan toe dat de rebellen alleen samenwerken als ze wel uitzicht hebben op het vertrek van Assad. Syrische politieke oppositie en veel gematigde rebellengroeperingen gaan met elkaar spreken over samenwerking bij het aanstaande vredesoverleg voor Syrië. Het zou begin volgend jaar van start moeten gaan. In Amsterdam wordt een aantal homoseksuele vluchtelingen na bedreigingen en incidenten uit de opvangcentra overgeplaatst naar woningen. De gemeente benadrukt dat het om incidentele gevallen gaat. Staatssecretaris Dijkhoff heeft eerder gezegd dat hij niet voor gescheiden opvang van asielzoekers is, omdat dat stigmatiserend is. Volgens het COC zijn de betrokken vluchtelingen bespuugd, bedreigd en uitgescholden. Het weer, toenemende bewolking, minima vannacht rond 8 graden. Morgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. In de avond in het westen een spatje regen en het wordt een graad of 10.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 De Leidse Rijntunnel is in zuidelijke richting afgesloten. En op eh, de A27 aan de andere kant van Utrecht richting Gorkum... staat tussen Eemnes en knooppunt Lunette 15 kilometer door een ongeluk. Kost je een half uur extra, de weg is wel weer vrij. Maar daardoor is het al wel vastgelopen op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweer staat 6 kilometer... Ten zuiden van Rotterdam op de A29 richting Bergen-op-Zoom... tussen Barendrecht en Numansdorp 5 kilometer door een ongeluk eerder vanmiddag.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 Open je je ogen met een traan of met een lach. En kijk je om je heen. En zie je dan de zon. Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond. En leef je voor geluk. Of sterf je van verdriet. En voelt dat als een keuze of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit Of dat de waarheid is of niet Het is hoe jij het ziet Hoe, hoe mooi kan het leven zijn Het is maar hoe je kijkt is maar wat je doet, Hoe, hoe mooi is jouw werkelijkheid? Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt. Weet je wat je is de cirkel rond. Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? Krijg je wat je wil of zelfs meer dan wat je vroeg? Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg? Raak je verwonderd van de sneeuw, van het ruisen van de wind? Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind. Creëer je je geluk, Wat binnenin jezelf is waar het eindigt en Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky.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 the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. said you komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou.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 Mag ik dan bij ergens anders kan. En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt dan bang ben, zing. En als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker zanden. als het einde komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan naar jou? Ja. and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention I did what I had to do and saw it through without exemption.